Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Donald Trump en staatsbanket. Het is voor Trump de eerste als president. Er zijn zo'n 130 gasten uitgenodigd... onder wie Olympisch kampioenen, Apple-topman Tim Cook... en een aantal mensen met hoge functies in Washington. Macron kwam gisteren in de VS aan voor het staatsbezoek. Tijdens de Franse Nationale Feestdag, 14 juli vorig jaar... had hij Trump al ontvangen in Parijs. Voor het eerst zijn in het verkeer meer fietsers omgekomen dan automobilisten. Het aantal mensen dat overleed door een fietsongeluk is stevig gestegen tot 206. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar. Waarschijnlijk komt dat doordat er meer ouderen op de weg zijn met een elektrische fiets. Een kwart van de fietsdoden reed op een e-bike, drie kwart daarvan is 65 plus. In totaal kwamen vorig jaar 613 mensen om in het verkeer, 13 minder dan een jaar eerder. De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben fel gereageerd op het nieuws dat ambtenaren van het ministerie van Financiën zich afvroegen of de afschaffing van de dividendbelasting wel een goed idee was. Jesse Klaver vraagt zich op Twitter af wat het kabinet bezield heeft om 1,4 miljard te besteden aan een plan waar de ambtenaren tegen waren. De PvdA noemt het verbijsterend dat de informatie werd achtergehouden. En de SP noemt Rutte een loopjongen van het grootkapitaal. Morgen wordt over de kwestie gedebatteerd in de Kamer. Wie de berichtendienst WhatsApp wil gebruiken moet binnenkort tenminste 16 jaar oud zijn. Het bedrijf verhoogt de minimumleeftijd om te voldoen aan nieuwe Europese privacywetgeving die volgende maand van kracht wordt. WhatsApp gaat gebruikers vragen of ze wel ouder zijn dan 16. Er wordt verder niets gecontroleerd. Het weer, de regen trekt vannacht naar het zuidoosten.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 Julio, get the stretch. to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.